Raymond Seré met het NWS Journaal. De gasmaten zijn dit jaar lager dan verwacht. Minister Dijsselbloem zei in het tv-programma Pauw dat er tot nu toe anderhalf tot 2 miljard euro minder is binnengekomen dan waar hij had op gerekend. Oorzaak is het terugschroeven van de gaswinning in Groningen en ook de lage olieprijs speelt mee. De ouders van Michael Brown, de zwarte tiener die vorig jaar werd doodgeschoten in Ferguson, stappen naar de rechter. Ze beginnen een civiele procedure tegen de agent die de ongewapende jongen doodschoot. De agent wordt niet vervolgd omdat hij schoot uit zelfverdediging. De ouders van Brown zeggen dat ze nieuw bewijs hebben dat een ander beeld schept van wat er is gebeurd. Terreurbeweging IS heeft in Irak opnieuw kunstschatten verwoest. Het gaat om opgravingen in de ruïnestad Nimrud. Volgens Al Jazeera heeft IS onder meer een paleis en meerdere standbeelden met zwaar materieel bestormd. Vorige maand verwoestte het jihadleger ook al een aantal kunstschatten, toen in de buurt van de stad Mosul. In India heeft een woedende menigte een man gelincht die wordt verdacht van verkrachting. Honderden mensen bestormden de gevangenis waar de man vast had, sleurden hem naar buiten en trokken hem aan een touw door de straten. Uiteindelijk hingen ze hem op aan een toren. Bij de onrust in India werden ook winkels vernield en raakten twintig mensen gewond. Acteur Harrison Ford is vlakbij Los Angeles neergestort met een klein vliegtuigje. Zijn antieke tweepersoonstoestel kreeg vlak na het opstijgen motorproblemen en kwam neer op een golfbaan. Ford is gewond en ligt in het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 72-jarige acteur vliegt al jaren en hij was ook al eerder betrokken bij ongelukken. En dan het weer. De dag begint bewolkt. Op de meeste plaatsen is het droog. Later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt vanmiddag 10 graden. Komend weekend is het nog zachter. Zondag stijgt de temperatuur plaatselijk tot 15 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt plein 2 kilometer.